Dit is Nachtwacht. It had never occurred to me before that music and thinking are so much alike. So much alike. In fact, you could say music is another way of is another way of, or maybe thinking is another kind of music. Some work work Waiwa, but do you know what that means? It's Ohio Gozaimas. and backwards. Our people are not equipped mentally to deal with something of this nature, something supernatural. De ziekenhuiskosten als gevolg van alcoholmisbruik bij jongeren loopt op tot 72 miljoen per jaar. Ze lopen elkaar gewoon dronken te voeren. Ze hebben gewoon dus een fles sterke dranken niet meer. Ze en jou ze gewoon met drie man vast en je moet gewoon slikken. Gewoon slikken. Mijn naam is Barend Bon, ik ben dat nare jong Ik loop rond met de kater of kwaad dronk Ik hang op straten rond, met een flesje bij, Maar wat ik maak het pot, net als netse Ik ben een zuiphap, nooit sober Ik snuip hard, geloof me, ik verhuis in oktober naar Duitsland Tot die tijd zit ik kook op te snuiven En loop ik te zuipen in Moken, mijn thuisstad Volgens mijn huisarts vergiftig ik mijn nieren Hij zegt dat ik met haar niks herinner sinds mijn vierde Maar toch krijg ik telkens zin om flink te bieren En drink ik er weer twintig, ook al is niks te vieren, ja, alles wat ik doe, het is hangen in de kroeg. Dan blijf ik tijd en haal ik een kratje om de hoek. Maar dat is niet genoeg, op één been kan ik niet lopen, maar op twee lukt het me ook niet, want ik heb te veel gesopen. Kom ik dronken naar je toe, kid, dan kom ik apart, loop kotsend over mijn roes, schenk wat whisky in mijn glas. Daar lig ik dan, naast het toilet in de grote plas, want ik ga vaker over mijn nek, dan het je van mijn hals. Geef chickies even langs, naar de grootte van mijn drang, maar de volgende ochtend weet ik er niks meer van. Begin het alcoholist, te drinken wordt me verplicht, ik drijf naar de Terwijl ik liters heb gezipt zie ik plots een beetje wit Maar ja, geef toch die kicks, ze worden lyrisch vermikt, Fuck shit tonic, we geven je cola met Baileys Ze zet me constant aan de fles als vastgeboren baby Beloof mezelf te stoppen, maar beloftes die bleek Ik gooi homo's over de reling met mijn stroom met mijn melis, Op naar de avondwinkel om die avond goed te vullen Ik stop mijn pik in de poes zolang de kater verdubbelt ah, Ik raak hem te zwaar Een gezellige feesten. Ben niet eens dronken, maar nu al de helft vergeten. We komen flessen leeg, dat is slecht voor mijn lever. Maar als ik heb gesopen, dan voel ik me echt wel wat beter. Geef me vodka. Ik wil shots voor mijn maag. Ik word gevolgd door een kater en loop dronken op straat. Kom in de staat waarin je strompelen gaat. Probeer te rappen op de maat, maar ik mompel ernaast. Escalaat! Ik lijk een zielige goten, maar ik verveel me naar de tering als er niet wordt gesolven, Dus trek wat bier open. Maar Patrice heeft het nodig, ik zei tot ik zelf niet meer op mijn knieën kan lopen en wil niet daten. Maar leg een tray op de bank, het is nog licht buiten, maar ik loop weer tegen de lamp. Ik ben verslaafd en meestal helemaal lam. Zuipen is makkelijk, dus ik heb geen problemen met drank. Nee. is mijn handelsmerk Je ziet me lopen en ik wankel erg Mensen noemen me zwak, maar het zit dan als drank is sterk Wat heb ik ervan, je wel mijn handen trillen Dat is soms erg lastig, maar ik zou niet anders willen Nee, ik ben het levend bewijs Dat je succesvol kunt zijn als je uit van 9 tot 5 Ik meen het, maar tevens is zo'n leven ook zeker wel lijf Omdat ik daar in een vak en hier mensen zeven gezeik Ja, en daarvoor neem ik de tijd Zodat er van de duur maar een minuutje of twee overblijft Omdat ik schelig kijk, pak ik een lelijke meid die blijft op de drank liggen waar die ligt Maar de chickie verplicht me dan te gelikken aan de klit Oh nee, om kijk dan zo bleek Kan er niet meer inhouden, en kort vlot over de dozen dansen maar Nu is het nacht, toch? Dopa bracht rum mee. Dopa waar de cola. De cola. cola. Aanspraken over de rum heen. Ik ben nooit smakeloos. Kijk, kijk. Ik breng kraak en smaak als burrito's met kaas en mojito's ernaast. Je ziet gozers haast, niet geloven hoe die flow zal plaatsen. Terwijl ik wiet er ook uitblaas. Kijk niet zo verbaasd, zegt Patrice ook verdwaasd. Ik heb hier zo nog naast een liter. Yo, ik ben nog verslaafder aan mojito's dan nazi's aan Hitler. Smaakjes of bier, ik begeer beide. Maar helaas maakt mijn verslaving dat ik beschaving negeer meiden. Uh. sieve, you could find a needle in a haystack. We maken nu een zwenking in dit programma mee. Hier komt een overdenking. De Nachtwacht, hoge nood, nood, nood, nood, nood. wonder things happening over there in hot air, in orbit, zodiac galaxy. the most wonderful time. Okay, Jungle laws. And we're in, in a communication, walking on the air, mate. It's the moment. Wow, wow, change. Global warming. And your liberty and freedom. Climate change. Humans are affecting climate change. Nachtwacht wondering. Oh la la. You're amazing one. Countries, rich or poor, big or small, must come together in the name of global solidarity to make sure that no countries, because of poor resources, and start to prepare their people. No country's people should be left behind without help. us come together in the name of global solidarity to make sure that no countries, because of poor resources, and start to prepare their people. No country's people should be left behind without. without. echte lekkernij. Op een dag zei hij, weg met al dat kwaad. Dus zette hij zijn hoed op en sprong hij op zijn paard. Oh, jij bent echt de man. De Eén die met zijn zwaard de wereld redden kan. Revolutie. Als jij weer eigen liggen, ja. ja, dat moet wel, zeg maar, die microfoon een beetje staan, zodat mensen ons allebei verstaan. Oh. Ik zat me net af te vragen, zo, hè? Ja, ja. Die, Anne Frank, hè? Ja. Niks mis mee verder, maar die komt echt niet vaak buiten of zo, weet je wel? Dat is ook niet goed, denk ik. Nee, dat bleek, het was ook zo'n breekjes. Ja, ja, dat viel me gelijk. ja. Eh, de laatste tijd viel dat wel op, zo, ook niet? Ja, je zou eigenlijk... Ja, ik ben niet echt Ik ben dat dan erop afstappen en zeg je van, joh, hey, zou je er niet van vaker naar buiten laten? Ja, maar zo niet. Dat dan een allochtoon was. Ja. <laughs> achterstand, achterhuis. Het zat er ook al een beetje. Ja, die achterstand, bijna. <laughs> beetje hard, maar ja, toch geen mensen van voor de oorlog. Nee. Denk ik. Nee, dat was tijdens de oorlog. Niet. Toen. Toen, maar... Toen was tijdens de oorlog, ja. ja. maar, <laughs> ja, dus een hele intelligente statement van deze dag. Ja, ja, ik ben ook een beetje stout nou, hé. Oh ja, dat is bij jou al allemaal gaan werken, hè? Ja. Ja. Ja, en dan komt die oude ja. renningen weer boven. Oh, vertel, vertel, vertel wat. Ik dat ben, vind ik wel leuk, ja. Ik ben ook niet meer de jongste. Nee. Ja, waarom? Oh, gaan we daarmee beginnen, dat je best wel oud bent? Natuurlijk. dat maakt het vorige stukje wel een beetje goed. Ja, dat denk ik. Oh, van moment dat je nog weet wat het vorige stukje was dan. Anders had ik geen antwoord. Ah, ja, dat was iets van Anne Frank of zo. Oh god, ja. Dat, ja. dat klopt helemaal. Ja, zie je wel. Mm. Als je stond bent, jongen, dan lukt dat wel. We bij haast een dagboek over schrijven. dat wordt een vriendelijk dagboek. Volgens mij verkoopt dat ook nog in deze suffermaatschappij. Zou dat niet verkopen, denk je? Nou, als je stoned bent, dan ben je stoned en dan denk je wat beter. Ja. Lekker stoned te zijn, eventuele muziek erbij. Daar ook altijd in het achterhuis, want het voorhuis haal je niet. Nee, het <laughs> is zo wel open. Ja. Elke, elke ochtend sta je op en neem je een heisje van die blauwe en denk je van ja, nou vandaag ga ik het toch echt doen, weet je wel. En dan denk je van, nou weet je wat, ik ga het vandaag wel doen, maar ik doe het denk ik straks. Ja, en dan op een gegeven moment is het dan van... Veel nou, weet je weet je, dan heb je de arbeidstijd nog niet gehad. We hebben de avond nog, weet je wel, we hebben alle tijd. En uh, daarna de nachtwacht, ja, die eh, missen we toch elke week. Geeft niks. Nee. En voor je twee zit morgen weer met het blootje. Anne Frank te zijn. Om Anne Frank te zijn, ja, ik ga verder met hem. En eh, het enige wat je doet is een beetje een boekje schrijven. Ja, dat gaat ook vervelend. Ja, ja. <laughs> Iedere dag weer aan het steden voor. Achtste druk, negende druk. Dat denk ik. Ja, wat dan gek dan. Aan de andere kant misschien wel weer leuk voor op de wc. Nou ja, het was een kort stukje. Kort stukjes hebben het heel erg eh, overdreven aangepapt en aangetikt, denk ik. Oh ja. Je kan zin op twee verschillende manieren zeggen. Je kan zeggen van eh, eh, het brood ligt op tafel. Maar je kan ook zeggen op mijn manier van tafel. brood lag sierlijk op de tafel te rusten, wachtende op het ontbijtende volk dat watertallend uit bed ontwaakte. Zoiets. Ja, dan kan je nou nog even opwachten, want ik ben nou nog even Geef niet. Je hebt gelijk, het laatste stukje van die zin klopt ook. In welke zin? Welke zin? De zin van het leven. Wie zijn wij? Nu onze identiteit niet langer vanzelfsprekend is. is, is. Oh. Wat is de zin van het nachtleven? van niet leven. Lekker petten, man. Ah, nee, en, nou, zo jammer. En dat moet vandaag lekker stoon. Zo jammer dat je, dat je de dan over het hoofd ziet. Ja, dat je achter de rug. <laughs> Ja, Anne Frank niet maken. Ja, nou niet meer. Erg lastig. Ik kan toveren, ik kan vooruit kijken. Ik kan achteruit kijken, maar niet, niet, niet veranderen en zo. Achteruit. Achteruit veranderen kruidvat. <laughs> Ja, daar heb ik last voor. Ja, met technische Lego ziet het er al heel raar uit volgens mij. <laughs> ja. Probeer het nu te visualiseren. Ja, gebruik je weer van woorden. Ja, dat komt door de ja, eigenlijk eh, hele goedkope middelen <laughs> die je eh, me naartoe zet altijd. Ah, toe? De, de, de, goedkope middelen zetten mij tot dure woorden. Welke goedkope middelen? Nou, ik weet niet, maar het begon al bij de reflectie van mijn huis. Die vond ik ook al mooi reflectie van mij huid. Reflecteert dat dan? Tegen de stadsdichter zegt dat wordt bloed Ja, Waar voel ik mee. ik. Oh ja. Ja. Dat brandt al een tijdje. Ja, weet je. Gelijk, de nacht duurt lang. Ja, ja dat kan ik ook. Dat is goed. Het is jammer dat je het laatste stukje eh, aan komt schuiven. Nou, jammer. Het is leuk dat je het laatste stukje aan komt schuiven. Wat schuiven? Schuiven, aanschuiven. Wat aan? Ja, afschuiven. Nou niet af op mij. Hé, hey, rustig man. Neem een jointje. Nee, maar nee. Oeh. kun je die misschien als het woord schuiven weglaten, dat het dan... Eh, schuiven weglaten. En dan wordt het af. En dan gewoon laden hoeven. Ja, ja. Ja, schuiven weglaten. Ja, dan laden hoeven. Weet je wat ik denk? Ja. Dat we toe zijn aan eh, meer drugs, want uh, eh, ga best zo. ik heb nog even. Ja, oké. Is goed, dan gaan we dat even doen. Mensen! Ik heb mij nog een aanspraak. De nachtwacht, wacht, wacht. Als ik dat daar, oh, die aanspraak. Ja. Even kijken hoe laat Oh, doe dit eens, ja. Even zo gek dat. Kind van. Ah. Blablabla, ja. Oh. Ah, oh, dat haal je makkelijk als je over uh, eh, 6 uur niet weggaat. Denk daar maar even over. Je bent er zo op na te denken. Wat ben je aan het doen? Schrijf je gedachten op en dan gaan ze weg. Nou, dan zijn ze niet weg, maar dan eh, ben je er in ieder geval mee bezig. Hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Kut. Ja? Waarom? Veel pillen geslikt. Ik wilde dood en ik ben nog steeds dood. als ik geld heb, dan koop ik daar pillen van. Eerst kocht ik altijd ik weet niet, andere dingen. Mesjes, soms. Mesjes? Wat voor mesjes? Scheermesjes. En dan ging je je benen scheren? Ah, nee. Wat dan? Uit elkaar halen. Dan kun je je pols misnijden. Die mesjes uit elkaar halen? Mhm. Wat omslachtig. Vind je? Ja, lijkt me nogal een gedoe. Ja, zo'n gedoe. Maar ja, als je het eenmaal uit elkaar hebt, dan heb je ook wat. Oh ja? Het is lekker scherp. Lekker? Ja. Wat sta je even aan dan? Oh, een keer goed mee snijden. <laughs> Waarom doe je dat? Ja. Waarom doe je dat? Omdat het Eerst deed ik het gewoon om te snijden. Nu doe ik het omdat ik dood wil. En telkens probeer ik een beetje het lef te vinden om een ader door te snijden. Meestal heb ik het lef niet. Anders zou ik het niet zitten. Time, nighttime, time. We gaan nog even met sidekick Ferry de Beer. Door de actualiteit heen, kort en grappig graag. Ik zeg altijd alles voor de dieren, maar ik zou het wel willen hebben over de, de bonus van ex-minister van Financiën Gerrit Salm roept boosheid op in de Kamer. Ja, Salm wordt nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden gekregen. Als iemand weet hoe je door de Maas van de net moet glippen, is het Salm natuurlijk. Ik heb een bonus in de hand, alleen voor mij. Begrijp het concept een beetje, Ferry, kort en grappig, ja? Ehm, de gemeente Amsterdam gaat een gebiedsverbod instellen voor drugsdealers in Amsterdam-Zuidoost. Jezus, je mag ook niks in dit land. Subtiel. Ik hou van subtiele dingen, joh. Ik doe dingen, jongen. Met elastiek, gekleurde elastiek. En tot slot, regisseur Roman Polanski is opgepakt voor een zedendelict met een 13-jarig meisje. Pst. Lekker samen Polanski. Toen het meisje zei dat ze niet aan de pil was, vroeg hij of hij anale seks met haar mocht hebben. Kortom, een regisseur met oog voor kindsterretjes. voor thuis. In het afgelopen jaar zijn meer dan 500 mensen krankzinnig geworden. What about moonlight? What about watching for the moon above the tops of the trees and standing, still enough to hear the raucous crickets, chittering invisible among the soon-lit stones? Trick, pinpoints of position, even poise, sustained in solitary loss. What about moonlight? What about moonlight? What about watching for the moon through windows low enough to let the screams and curses of the street, the gunshots and the drunken driver screeching tires, and the boombox being beat and the tinkle bell ice cream truck inside? What about moonlight? What about moonlight? What about watching for the moon behind locked doors and bolted shut bedrooms? And the blind side of Venetian blinds and the cowering under the kitchen table and struggling from the car and wrestling head down when the surprise, when the stranger, when the surprise, when the coach, when the surprise, when the teacher, when the surprise, when the priest, when the surprise, when the doctor, when the surprise, when the family, when the surprise, when the lover, when the surprise, when the friend, when the surprise lacerates your throat constricted into no, no, no, no. More sound. Who will whisper? about moonlight? What about moonlight? What about watching for the moon so far from where you tremble, where you bleed, where you sob out loud for mercy? A thunderbolt of shame and retribution where you plead with gods, with devils, with the creatures in between to push the power key and set you free from filth and blasphemy, from everything you never wanted to feel or see, to set you free so you could brush your teeth and comb your hair and maybe throw on a jacket, or maybe not. You running, curious and so excited and running and running into the night, asking, only asking, what about moonlight? What about, Try on some revealing information for parents tonight about teenage drug use. A new survey shows marijuana is not so popular anymore, but the use of other drugs like ecstasy is In het afgelopen jaar zijn meer dan 500 mensen krankzinnig geworden. Je staat er niet bij stil. Je, je bent te goede trouw ben je. En ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat, dat, mensen dit aan willen doen. Wat? Niet filosofen. Dat je als oh, vrouw niet, dat je als vrouw niet, niet, niet alleen staat, maar dat jullie allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Hè? Dat is heerlijk. En, en dat we als vrouwen niet langer pikken. Ja, ik pik dit hier hier achter. Jullie pikken het juist wel. Dat is het hele ding, jullie mannen. Jullie stomme gedrag. Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Hier, Gerrit Salm. Die vangt gewoon weer een bonus van 50% van zijn jaarsalaris. Het gaat gewoon door. Ja, dan hebt die, eh, die Gerrit hebt daar een neusje voor op een of andere manier. Schijn toch ja, en Wouter het... Bos die doet net alsof het een eenmalige gebeurtenis is. Maar dat is helemaal niet zo. Maar ik zeg jullie dit. Alle Wouters en alle Jan Peters en alle Gerrits en alle Fredjes. Ja, kappen nou. We pikken het niet langer subtiel. Ik hou van subtiele dingen, joh. Ik doe dingen, jongen. Met elastie, gekleurde elastiekjes, daar bouw ik dingen mee en zo. En dan zit je te kijken. Begrijp het niet? Nee, je begrijpt het, je wilt het niet begrijpen. Kut kinderen! En de heb op de eerste rij is niet leuk, hoor. Dat is echt niet leuk. Nou, dat is leuk. Het begint ook aardig te voelen nu, zeg maar. maar ik kook eigenlijk wel een beetje. Een beetje. Nachtwacht. Inzicht. Inzicht. Inzicht.